en degene die alles rond de moord regelde levenslang de cel in. Verslaggever Matthijs van der Wiel legt uit waarom het OM die straf wil. Met de moord op de Vries, zeggen ze, is een enorme schok eh, toegebracht in de samenleving. Tijdelijke gevangenisstraffen van 30 jaar bijvoorbeeld, die hebben eh, daders in andere zaken, bijvoorbeeld de moord op advocaat Wiersum, opgelegd gekregen. En dat soort straffen hebben deze verdachte niet van doen afzien om dit soort moordopdrachten aan te nemen. Later dit jaar horen we de uitspraak van de rechter. China gaat Amerika helpen om iets te doen aan de fentanylcrisis. dat is een zware pijnstiller waar een hoop mensen verslaafd aan zijn en ook aan overlijden. Amerika wil nu dat er geen fentanyl het land meer binnenkomt. En daar speelt China een rol in, vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Overigens maakt China geen fentanyl, maar dus wel de grondstoffen, de chemicaliën die ervoor nodig zijn om dat fentanyl te kunnen maken. En de persen waarmee je de pillen kunt persen, waarmee je pillen kunt maken. Die exporteren vooral eh, individuele bedrijven naar Mexico. En vanuit Mexico worden die pillen dan de Verenigde Staten ingesmokkeld. China heeft nu gezegd dat ze minder van de fentanylgrondstoffen gaan exporteren. En de eerste namen voor Lowland zijn bekendgemaakt. Onder meer Queens of the Stone Age, Vrouwtje, Solwax en Peggy Goo... komen deze zomer naar het festival in Biddinghuizen. En deze ga je ook voorbij horen komen. Ik word geleden. De Band, The Sugar Babes en Fred Again. In totaal zijn er tot nu toe 49 namen bekendgemaakt. De kaartverkoop voor Lowlands begint komende zaterdag.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 Dit gaat het snelst en tijd is geld, iets anders wordt te duur. Wij zijn baas in de natuur. De beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. De laatste bomen gaan eran, als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetwolk daar, de industrie moet voort, niet waar. Gezondheid, welzijn enzovoort, dat is al lang verstoord. Straks tikt iedereen maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Maak je medemens maar af, Een megaton, een massagraf. In Ooster of in Mozambique, gereformeerd of katholiek. Koeien neer en martel, maar ja knuppel ze maar neer. Liefst in naam der lieve Heer. maar jongens, de buk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Blijf maar trouw aan elk gezag dat niets presteert, maar alles mag. En heb maar niet te veel kritiek op heel die oude lulle klik vol oorlogszucht en machtsmisbruik, kwaadaardig en gemeen. En met scheid aan iedereen. maar jongens, de buk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Blameer de communisten maar, of geef de schuld maar aan elkaar. Of doet de boel maar af met God, ook als de hele troep verrot. En steek je kop maar in het zand, dat is het beste want. Het loopt al aardig uit de hand. Goedemiddag. We begonnen met Robert Long, Toe maar jongens. Gevolgd door Kim Wilde met Kids in America. En we gaan door met Eric Clapton, Knock on Wood. van Zandvoort en van Puzzelhout kan zijn hart ophalen. Want bij Bruna Balkenende is sinds kort de Trots op Zandvoort puzzel verkrijgbaar. Met medewerking van Irma de Jong van Middelkoop en prachtige natuurfoto's van Zandvoort heeft aangeleverd... heeft Bruna Zandvoort, eigenaar Sjaak Balkenende, een puzzel laten ontwikkelen... met de mooie beelden van Zandvoort. De puzzel telt duizend stukjes en toont foto's van het strand, de duinen en andere mooie plekjes van ons dorp. Voor slechts 18,95 heb je gegarandeerd urenlang puzzelplezier. Smoky, needles en pins. face I love in Paul Frederick Simon, geboren in 1941, is een Amerikaanse singer-songwriter. Van 1964 tot 1970 vormde hij de helft van het duo Simon Carfunkel. En sinds 1970 is hij soloartiest. Naast incidentele reunions met Art Carfunkel had Paul Simon diverse hits, waaronder Late in the Evening, en 50 Ways of Living Your Lover. Paul Simon maakte tot en met 2018 14 soloalbums. Het bekendste daarvan is het met Zuid-Amerikaanse muzici gemaakte Graceland uit 1986. Waarop ook de hits You Can Call Me L te vinden is. volgens Paul Simon met Graceland, You Can Call Me L en That Was Your Mother. farmer down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. know that as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims, rooms with families, and we are going to Graceland.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 met een nieuw thema op de wandelprogramma. De routes brengen de deelnemers langs de highlights van Zandvoort... en de mooiste lichtkunstwerken en indrukwekkende lichtarts... Inmiddels staan al meer dan 5000 wandelaars ingeschreven voor deze wandelbeleving van Zandvoort. Deze avondwandeltocht vol beleving heeft naast de vertrouwde afstanden van 6, 14 en 18 kilometer... dit jaar ook een mooie route van 10 kilometer. Langs de routes komen de wandelaars gezellig stempel- en verzorgingsposten tegen... waar zij naast een stempel ook iets lekkers krijgen. Alle deelnemers starten in het gezellige dorpscentrum op de Kleine Krocht... en slingeren vervolgens door het hart van Zandvoort. De wandelaars van de langste afstand maken een lus over de voormalige trambaan voordat zij samen met de 14 kilometer wandelaars via de duinen naar het strand gaan. Op het strand komen de routes van 10 kilometer naar Family Walk achter en volgens samen met die van de 14 en de 18 kilometer. Na een stukje boulevard kan iedereen in de hoogste versnelling over het circuit van Zandvoort wandelen. Een unieke belevenis om de steile Arie Luidendijk bocht te ervaren. De laatste gezellige kilometers brengen de wandelaars gezamenlijk naar de finish in het centrum van Zandvoort. En het bijbehorende finishfeest die samen met lokale ondernemers wordt georganiseerd. De Cranberries, Zombie. instrumentaal van de week. Francis Goya, de artiestennaam van Francis Wyer... geboren in 1946 in België... is een Belgische gitarist, componist en muziekproducent. Hij werkt samen met internationale artiesten als Demis Roussos, Three Degrees en Vicky Leandros. Als soloartiest nam hij meer dan 40 albums op, waarvan de meeste goud of platina behaalde in België en daarbuiten. Hij scoorde vooral met instrumentale hits als Nostalgia uit 1975 en Gypsy Wedding uit 1977. Hier is Francis Koya met Nostalgia. Dit was Roxette met Joyride. Het met asbest en zware metalen vervuilende overloopterrein bij Parkeren Zuid... wordt, als het aan de college van BMW ligt, met de scheidingslaag en betonplaten van 18 centimeter dik afgedekt. Daarna zal het terrein als parkeerplaats worden gebruikt... waardoor de totale capaciteit wordt vergroot tot 2000 auto's. Wethouder Martin Hendricks hoopt dat de gemeenteraad volgende maand akkoord gaat met de kosten 1 miljoen euro. Afgraven en complete saneren van de grond zou zo'n 10 tot 15 miljoen euro kosten.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 is een band uit Australië. In 1987 werd een grote hit gescoord met Don't Dream It's Over. Andere bekende songs zijn Into Temptation, Weather With You, Four Seasons in One Day. Na het uiteenvallen van Split End in 1984, de band waar de broers Neil en Tim samen voorman waren, richtte Neil samen met de voormalige drummer van Split Paul Hesser, in 1985 een nieuwe band op.